René van Brakel met het NOS-journaal. Een op de drie gevallen van moord en doodslag in Nederland is het gevolg van huiselijk geweld. Daarmee is het de belangrijkste oorzaak van moord en doodslag, blijkt uit onderzoek. De politie heeft voor het eerst laten analyseren hoeveel mensen binnen de familiekring worden gedood. Daarbij is gekeken naar de cijfers over 2006. In dat jaar kwamen 49 mensen door huiselijk geweld om het leven. Voor het merendeel vrouwen, maar ook kinderen en baby's werden het slachtoffer. Volgens de politie is het aantal van 49 een ondergrens omdat sterfgevallen in de huiselijke kring soms ten onrechte worden bestempeld als een natuurlijke dood. Verder zijn alleen de mensen meegeteld die dood werden aangetroffen en niet degene die waren mishandeld en later in het ziekenhuis aan hun verwondingen bezweken. Aan het onderzoek blijkt verder dat huiselijk geweld vaak een jarenlange voorgeschiedenis heeft. André Rauwvoet wil ook bij de volgende Kamerverkiezingen lijsttrekker zijn van de ChristenUnie. In Utrecht, waar de partijen tienjarig bestaan vierden, maakte Rauwvoet zijn voornemen bekend. De ChristenUnie ontstond na fusie van de RPF en het GPV. Rauwvoet is partijleider sinds 2003. De eerste lijsttrekker van de partij was Karst Veling. In Noord-Frankrijk is een aantal Britse en Australische doden uit de Eerste Wereldoorlog opnieuw begraven. Het zijn militairen die om het leven kwamen bij de slag om Fromel in 1916. Duitse troepen doden toen duizenden Britten en Australiërs en begroeven hen in een bos in de buurt van het dorp. In 2007 werd een graf met 250 lijken ontdekt. De Britse en Australische autoriteiten besloten de militairen op te graven en een officiële begrafenis te geven. Vandaag bij de eerste begrafenis waren ook nabestaanden van de slachtoffers en vertegenwoordigers van de Britse en Australische regering aanwezig. De komende maanden worden ook de andere lichamen begraven.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 Mijn naam is George van Dam en heb je nou op vrijdag niet de kans om te luisteren, doe dat dan gewoon op zaterdag. Dan doe ik het allemaal nog een keer exact hetzelfde en dan tussen 7 en 9 in de avond na Roy On Air. 20e jaargang trouwens alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 4 van de jaargang, vandaag 29 januari van 2010. Deze week 15 stijgers in de lijst, Twee zittenblijvers, 20 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Mika met Rain na 9 weken, Alicia Keys Doesn't Mean Anything na 11 weken en Michael Bublé Heaven Met You Yet na 13 weken uit de lijst van Europa verdwenen. Snelste stijger Rihanna met Hard. 10 plaatsen gaat zij omhoog. Die komt straks nog voorbij. Rihanna met Russian Roulette is de snelste daler. 11 plaatsen zakt die naar beneden. En die hebben we volgens mij al ergens voorbij zien komen ondertussen. Whitney Houston met Million Dollar Bill. 17 weken lang staat zij alweer in de lijst van Europa. Daarmee het langst van allemaal. Als we nog even naar de geschiedenis kijken van 29 januari is het 1861. De Kansas die eh, de grondwet van de Verenigde Staten ondertekent en daarmee de 34ste staat wordt. En in 1869 Emil Bay die pas voor het eerst röntgenstraling toe bij de behandeling van borstkanker. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. En we gaan verder met de nummer 19. Een prachtige You Know Me van Robbie Williams. Vier weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 25, deze week dus naar nummer 19. been doing what I like, when I like, how I like. It's joyless. Only you know me. What a waste of war this piece.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 September Because I Love You zit er dan tussen. 11 weken staan die nu in de lijst van Europa September. Uh, die zakken één plekje van 17 naar nummer 18. Zometeen gaan we verder met eh, de nummer 12. Eerst ga ik jou nog even wat dingen zeggen, want zometeen heb ik nieuws van je over eh, Linda de Mol. Die eh, heeft weer eens wat gewonnen. En Anouk gaat weer eens een keer optreden. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. En ook heb ik nieuws over de nummer 12. nummer 12 die is deze week namelijk in handen van Alicia Keys. Try Sleep With A Broken Heart. In haar vierde week gaat ze omhoog van nummer 16 naar nummer 12. En straks horen we nog wat over deze Alicia Keys in het shownieuws. Want er zou wat eh, gaan veranderen in haar privéleven. Straks dus in het shownieuws Linda de Mol, Alicia Keys en Anouk. Nu eerst deze Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. You know this, tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky and, yep, you know this. I'm a rock Alicia Keys. Try Sleep With A Broken Heart. En wat voor nieuws is er dan over Alicia Keys? De zangeres Alicia Keys zou deze week namelijk een huwelijksaanzoek van haar vriendje hebben geaccepteerd. Kies werd maandag 29 en kreeg daarbij een verlovingsring. Kies en haar vriend producer Swiss Beach genieten op Hawaii van een eh, vakantie. De 31-jarige producer zou een dag voor Kies verjaardag op zijn knieën zijn gegaan. Het management van Kies ontkent dat eh, van een verloving sprake zou zijn. En toch werd eh, de zangeres deze week gespot met een enorme ring om haar vinger. Ze viert in Hawaii haar verjaardag en hun verloving doet een vriend van het stel weer uit de doeken. Alicia voelt zich gezegend, al dus dezezelfde vriend. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Zangeres Anouk eh, die geeft op zondag 4 juli een overluchtconcert in het Westerpark in Amsterdam. Dat heeft Mojo Concerts bekendgemaakt. Het optreden dat maakt deel uit van een serie concerten die Mojo Concert organiseert onder noemer Live at Wester Park. Het concert van Anouk is de eerste aankondiging in een nieuwe serie Wester Park concerten die plaats gaan vinden in de zomer van 2010. Binnenkort zullen meer namen uit de serie bekend worden gemaakt. De kaartverkoop van het concert dat begon eh, morgen om 10 uur. Kaarten kosten een kleine 46 euro per stuk. En dan nog een klein dingetje over Linda de Mol. TV-presentatrice Linda de Mol die is verkozen tot de Omroepvrouw van het jaar 2009. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de eh, presentatrice of... Eh, even door de redactie van het vakblad Broadcast Magazine. Het is pas de derde keer dat een vrouw trouwens de prijs wint in de 19-jarige geschiedenis van deze prijs. Het is de oogst van 25 jaar heel hard werken, je omringen met de juiste mensen, ervaring opdoen en een paar keer flink op je bek gaan. Daarvan leer je en weer opkrabbelen. Reageert een verrassende De Mol op haar prijs. En daarmee uh, stipt de eh, winnares ook de eigenschappen aan die de jury zo in haar waardeert. Ze rust niet op haar eh, lauwe. Linda toont lef, durft te vernieuwen en op haar mijl te gaan. Juist omdat ze risico's neemt en steeds beter weet wat ze wilt, komt haar natuurtalent tot volle wasdom. Al dus het juryrapport voor Linda de Mol, omroepsvrouw van het jaar 2009. Dit is de nummer 11 van deze week, die is handen van IAS.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 Op nummer 20 David Guetta, One Love. In de negende week zakt hij van 15 naar 20. Robbie Williams, You Know Me, 4 weken in de lijst van 25 omhoog naar 19. September, Because I Love You, 11 weken in de lijst van 17. één plekje naar beneden naar 18. Madonna met Revolver staat nu 4 weken in de lijst van 24 omhoog naar 17. Jamie Collum, I'm All Over It, 8 weken in de lijst van 11 eh, zakt hij naar 16. Rihanna, Russian Roulette, 12 weken in de lijst. Van 4 zak zijn naar 15. Daar was ze dus de snelste zakker van deze week. Snow Patrol, Just CS Yes, 10 weken in de lijst. Van 5 zakken naar 14. Eh, Jason Mraz, Butterflies, 8 weken in de lijst. Zak van 10 naar 13. De verloofde Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. 4 weken in de lijst, gaat ook 4 plaatsen omhoog. Van 16 naar 12. En IAS met replay 4 weken in de lijst van 18 omhoog naar nummer 11.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 En je krijgt een nog geweldigere plaat eruit. Lady Gaga en Beyoncé, dit was Telefoon. Zes weken lang staan ze al in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 12. Deze week gaan ze naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. En aan een redelijke donderdag is vandaag weer overwegend bewolkt. En met name vanochtend viel er al en geruime tijd veel regen. De regen is wel weggetrokken, maar later vanmiddag krijgen we toch weer te maken met natte sneeuwbuien. De temperatuur is opgelopen naar bijna 5 graden, maar wordt nu langzaamaan wel weer wat lager. De westenwind is gedraaid naar het noorden en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht is het dan wisselend bewolkt en het komt tot enkele sneeuwbuien met daarbij kans op een eh, sneeuwdek. bovendien kan het ook nog tot onweer gaan komen. De wind waait uit noord tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar eh, een min 2 graden. Kortom, er is weer een grote kans op veel gladheid. Morgen schijnt er weer geregeld de zon, maar er kunnen ook eh, verspreid over de dag enkele winterse buien vallen. Oftewel buien met natte sneeuw, hagel en onweer. Er wordt maximaal 2 graden boven het vriespunt en er waait een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. Zaterdagavond en zondagnacht is het weer half tot zwaar bewolkt en kan er eh, weer enkele sneeuwbuien vallen. De temperatuur daalt naar waardes tussen de min 1 en lokaal min 4 graden. En er waait een matige wind uit het westen. Zondag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook eh, wolkenvelden. En uit die bewolking valt regelmatig een winters buitje. Het wordt maximaal 3 graden en waait een matige westelijke wind. Het begint nu toch eh, langzaamaan wat drukker te worden. Dus eh, heb ik toch wat files voor je? De A4 Amsterdam richting Delft tussen de Nieuwmeer en Sloten 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Knoop Rotterpolderplein 3. A10 de ring Amsterdam Volendam richting de Nieuwmeer tussen de afrit Volendam en Knoop het Koenplein 2 kilometer. A10, de ring van Amsterdam. Watergrasmeer richting de Nieuwmeer tussen Rij en knopen de Nieuwmeer 3.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 Van 8 gaat hij omhoog, 2 eh, plekken naar 6. Vorige week nog op 6. Deze Jason Derulo, What Did You Say? In zijn zevende week gaat hij omhoog van 6 eh, naar 5. De nummer 4 is dan in handen van de dame die het uh, snel stijgt van allemaal deze week. In totaal 10 plaatsen van nummer 14 naar nummer 4. En dat alles terwijl ze pas 4 weken in de lijst van Europa staat. Dit is Rihanna met Hart. you know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky in, yep, you know this. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let up. All black on, black town shades, black town Maybach. I'ma rock this shit like fashion, as in going till they say stop. in my runway. Vier weken dus in de lijst omhoog van 14 naar nummer 4. In enige echte Nederlands top 40 vier nieuwe binnenkomers. Go Back to the Zoo met Electric op 37. Lady Gaga Beyoncé telefoon op 35. Edward Maya This Is My Life op 33. En Jamie Collum Don't Stop the Music op 31. No Surrender van Keen blijft zitten op nummer 10 deze week. Deja Vu van Ina en Bob Taylor blijft zitten op 9. Russian Roulette van Rihanna zakt één plek naar beneden van 7 naar 8. Snow Patrol, Just CS, Yes. Drie weken hebben ze ooit op 1 gestaan, maar in hun 17e week zakken ze wel van 5 naar 7. Replay van IAS in de derde week van 19 omhoog naar nummer 6. Vorige week nog op 6 Woman van Anouk, nu naar 5. TikTok van Kesha blijft zitten op nummer 4. Een broodje bakpauw van de Opposites uh, zakt van 2 naar 3. The Empire the State of Mind van JC. 15 weken in de lijst en die pakken gewoon nog een plekje winst. Van plek 3 gaan ze naar plek 2. Net al gezegd, hè, de debuutsingle van Oval City 6 weken lang op nummer 1. 9 weken in de Nederlands top 40 en blijft dus zitten bovenaan de lijst van die Nederlands top 40. Dat even voor de mensen die dat graag willen weten. Wij gaan op weg naar de nummer 1 van geheel Europa. Voordat het zover is moeten we eerst nog even om de nummer 3 heen. Die is in handen van Land, Nelly Furtado en So Shy. The Morning After Dark. Zeven weken in de lijst van 9 omhoog naar 3. never sleep when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it? Nelly Furtado en So Shy, The Morning After Dark. En degene die eh, opgelet hebben en een beetje mee hebben gerekend en in de overzichten een beetje hebben zitten kijken. En dan het begin hadden gehoord dat er twee zittenblijvers waren. Er nu zo eh, twee platen nog te gaan zijn en we nog geen één zittenblijver gehad hebben. Die weten wel hoe laat het is. Want de top 2 is gewoon niet gewijzigd deze week. Net als vorige week op nummer 2 door Cheryl Cole, Fight for This Love. geweldige stem heeft deze dame toch. Je hoorde Sheryl Cole, Fight for This Love. Dezelfde nummer 2 dus als vorige week tijdens de Euro Breakdown. En ook de nummer 1 blijft gewoon zitten waar hij zat. Deja dat is dan de titel van de nummer 1 van Europa. In handen van Ina en Bob Taylor. Acht weken lang in de lijst van Europa. Nog steeds de beste van Europa.